Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal migranten dat per boot Italië probeert te bereiken is dit jaar verder gestegen. Alleen al afgelopen dag kwamen 1400 migranten aan land op het eiland Lampedusa... dat tussen Noord-Afrika en Sicilië ligt. In totaal arriveerden zeker 14 boten met migranten. Op een paar kilometer van de kust werd een boot onderschept met zo'n 400 mensen aan boord. Dit jaar zijn in Italië al ruim twee keer zoveel bootmigranten geregistreerd... als in dezelfde periode vorig jaar. In Haarlem is een man met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden een knal en zagen een auto wegrijden. Maar de politie kan niet zeggen of het om een schietpartij gaat... of dat de verwondingen van de man een andere oorzaak hebben. Ook over zijn toestand is niets bekend. Het incident was in de Beeksteeg ten westen van het centrum van Haarlem. De arts die verantwoordelijk was voor de Russische oppositieleider Navalny na zijn vergiftiging is vermist. Dat heeft de Russische politie bekendgemaakt. De arts verliet vrijdag een jachtkamp in Omsk en daarna werd niets meer van hem vernomen. Afgelopen winter overleden twee collega-artsen van het ziekenhuis in Omsk plots na elkaar. Ook zij waren betrokken bij Navalny's behandeling. De verdwenen dokter hield vol dat Navalny niet was vergiftigd... maar leed aan een zeldzame stofwisselingsziekte een lage bloedsuikerspiegel. Ook, hij, ook hield hij Navalny's overplaatsing naar een Duits ziekenhuis een paar dagen tegen. In Lelystad blijven 50 woningen voorlopig ontruimd vanwege een benzineachtige stof die is aangetroffen in het riool in de wijk Punter. De bewoners van 80 woningen mochten, na metingen door de brandweer, vanavond weer naar huis. Gisteren werden ruim 400 mensen in 16 straten geëvacueerd in Lelystad. Ze moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Blijft volgens nog onduidelijk om welke stof het precies gaat en hoe die in het riool terecht kon komen.